Gbagbo verloor eind november de verkiezingen van zijn rivaal Watara, maar hij weigert op te stappen omdat er gefraudeerd zou zijn. Bij onlusten in die voorkust zijn de afgelopen weken 170 mensen om het leven gekomen. Het weer, vannacht in het midden en oosten kans op een winterse bui. In de rest van het land droog, het is 0 tot min 4 graden. Overdag veel bewolking en in het westen winterse neerslag. Met temperaturen van min 1 tot plus 3.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 direction, reaching high to the feeling of the spirit, always present as you climb. One direction, one vibration, that's the message. Let us try. rising as you climb. One direction, one vibration. That's the message. You can make it. you home. after 吧。 always in me. when you're a cigarette at heart, I cannot speak so easily. Come here, darling, from a whisper star. I feel.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 piace così.

che va Segui questo ritmo che sale Senti come va, senti come va Senti, senti, senti come va piace così. Ah, his skin and how it mixes in with mine.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 ZFM.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 steeds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 werd rond middernacht gestaakt. De trein kwam uit Duitsland en een passagier had de politie ingelicht over een man die zich verdacht gedroeg. De man was al in Duitsland uitgestapt. Na de melding werd de trein op last van de politie stilgezet. In de trein zaten 300 passagiers. Zij moesten allemaal hun identiteitspapieren laten zien voordat ze met bussen verder werden vervoerd. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort lag uren stil. Griekenland heeft plannen om een hek te bouwen van 12,5 kilometer lang en 3 meter hoog langs een deel van de grens met Turkije. De regering zegt dat dat nodig is om de toestroom van illegale immigranten te stoppen. 9 van de 10 immigranten die de Europese Unie proberen in te komen doen dat via Griekenland. En dan vooral via de regio Evros, die grenst aan Turkije. Vorig jaar kwamen 40.000 illegalen via die regio Griekenland binnen. Griekenland klaagt al jaren dat Turkije te weinig doet om de illegalen tegen te houden... Volgens de Griekse regering is een hek de enige oplossing. De Europese Unie is kritisch over het plan. Hekken en muren bieden geen structurele oplossing voor het probleem van illegale immigratie, zei een woordvoerder. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is een bank op spectaculaire wijze beroofd. De bankrover slaagden erin een tunnel te graven van 30 meter lang... die precies uitkwam bij de kluisjes van de bank. De dieven huurden vorig jaar zomer een gebouw naast de bank... en zijn waarschijnlijk toen al begonnen met graven. De tunnel was uitgerust met